Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Belgrado zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de Servische president Vucic. De demonstranten eisen opnieuw vervroegde verkiezingen. Al maandenlang wordt er regelmatig gedemonstreerd in Servië. De massale protesten begonnen in november na het instorten van een treinstation. 16 mensen kwamen toen om het leven. En volgens de demonstranten kon die ramp gebeuren door de vele corruptie in Servië. Het Israëlische leger zegt een hooggeplaatste commandant van Hamas te hebben gedood. Volgens Israël gaat het om een van de oprichters van Hamas... en zou de man een sleutelrol hebben gespeeld... bij de planning en uitvoering van de aanslagen op 7 oktober... waarmee de oorlog in Gaza begon. De laatste tijd zou hij actief zijn geweest... als het hoofd van een belangrijke gevechtseenheid van Hamas. In het zuiden van Europa is het dit weekend eer erg warm... Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk wordt het heet... met temperaturen ruim boven de 40 graden. In veel Italiaanse steden, van Milaan in het noorden... tot Napels en Palermo in het zuiden, is code rood afgekondigd. In Portugal en Griekenland wordt extra gecontroleerd op bosbranden. PepsiCo Nederland roept verschillende soorten bugels en wokkels van het merk Lees terug... Bij het maken, bij het maken daarvan is olie in de chips terechtgekomen... en die olie is niet geschikt voor consumptie. Mogelijk is het van machines afgekomen. Het gaat om wokkels, paprika en naturel en bukels, naturel en nacho cheese. De NK wielrennen van de weg is in Ede is gewonnen door Danny van Poppel. Het is voor de 31-jarige wielrenner de eerste keer dat hij die titel pakt. Olaf Kooi werd tweede na de fotofinish. Bij de vrouwen werd Lorena Wiebes eerste. Charlotte Kool eindigde als tweede. En het weer vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af tot zo'n 17 graden. Morgen een zonnige dag met op de Wadden 20 graden en in het zuiden zo'n 30 graden.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 I got what I want. You're so fine, I cannot run. On my knees, begging you please. I'll do anything Come on, baby. in the world to get with you. you get. If you think you can rock my world, bring all the girls to the men with clout, and then we'll see who can bust who out.